Twee uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland betaalt de naheffing aan de Europese Unie voor het einde van het jaar. Het mocht ook later, maar minister Dijsselbloem zegt dat het kabinet ervoor kiest de naheffing te verwerken in de lopende begroting voor dit jaar. Dat is volgens de minister in het belang van Nederland. Het gaat om 642 miljoen euro. De naheffing is het gevolg van een nieuwe rekenmethode. Daardoor is de omvang van de Nederlandse economie groter en dus ook de afdracht aan de Europese Unie. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. is aangehouden in Den Haag. Het OM wil hem uitleveren aan de Verenigde Staten. K. wordt verdacht van terroristische activiteiten tegen Amerikaanse troepen in Afghanistan. Vorig jaar bepaalde het gerechtshof in Den Haag nog dat K. niet mocht worden uitgeleverd. De Amerikanen zouden hem in Pakistan namelijk hebben mishandeld. De VS weerspreekt dat en dus kan hij volgens minister Opstelten worden uitgeleverd. In Hoek van Holland zijn 17 Albanese ontdekt in een vrachtwagen met wasmachines. Ze probeerden met de veerboot naar Groot-Brittannië te komen. De Albanese zullen worden teruggestuurd. De vrachtwagenchauffeur, een man uit Polen, zit vast voor mensensmokkel. In Sevenum in Limburg is een meisje van 17 ontsnapt aan haar ontvoerders. Ze werd vanochtend van haar fiets getrokken door een man met een bivakmuts... en in de kofferbak van een auto gelegd. In de auto zat ook een vrouw. Het meisje wist al snel te ontsnappen via de achterbank en achterdeur van de auto. De daders zijn nog niet gevonden. Bij een derde Nederlands pluimveebedrijf is vogelgriep vastgesteld. In Kamperveen in Overijssel is de ziekte ontdekt bij een bedrijf met 10.000 kippen. In het bedrijf worden gefokte kuikens binnengebracht om te groeien. Ze worden zo snel mogelijk geruimd. Het weer, eerst nog wat zon, maar vanuit het westen meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 6 tot 9 graden. Morgen en zondag vrij zacht en 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad bij Amsterdam op de A10 West richting Zaandam problemen.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 makes me feel alive. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.